1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Een vrouw uit Arnhem en haar zoontje zitten vast in Turkije. Ze hebben een uitreisverbod opgelegd gekregen. De moeder, die de Turkse en Nederlandse nationaliteit heeft... en haar zoontje werden anderhalve week geleden tegengehouden op het vliegveld. De twee waren voor een begrafenis in Turkije. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet in detail treden over de zaak... maar zegt dat zo'n uitreisverbod kan worden opgelegd... vanwege veronderstelde banden met de Gulen-beweging. In de Gelderlander zegt de vrouw dat ze niets met deze beweging te maken heeft. Ze vermoedt dat haar ex-man haar uit wraak heeft aangegeven bij een kliklijn. De goeroe die in India schuldig was aan twee verkrachtingen moet tien jaar de cel in. Vrijdag werd hij al schuldig verklaard waarop rellen uitbraken tussen veel van zijn volgelingen en ordentroepen. Ook werden gebouwen in brand gestoken. In het geweld kwamen zeker 38 mensen om het leven. Uit voorzorg was er vandaag veel politie op de been en was het leger paraat. Een Duitse seriemoordenaar heeft nog veel meer mensen vermoord dan waar tot nu toe van werd uitgegaan. Volgens een onderzoekscommissie is de verpleger Niels Heugel verantwoordelijk voor de dood van nog eens 84 patiënten. Begin 2015 werd Heugel al veroordeeld voor zes moorden. Daarvoor kreeg hij al een levenslange gevangenisstraf. Tijdens het proces bekende hij dat hij patiënten inspoot met een middel dat een hartstilstand veroorzaakt, zodat hij ze kon reanimeren en door collega's als reddende engel gezien zou worden. veel patiënten overleefden dat niet. In Hamburg staan de eerste verdachten van de rellen tijdens de G20-top voor de rechter. Onder hen is een man van 21 uit Amsterdam. Er wordt ervan verdacht dat hij flessen naar de politie heeft gegooid. Ook zou hij zich verzet hebben tegen zijn arrestatie. Bij de rellen begin juli raakten honderden demonstranten en agenten gewond. Het weer zon, maar ook enkele sluierwolken bij 23 tot 28 graden. Morgen nog wat warmer. Woensdag vooral in het westen en noordwesten veel regen.